uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door het noodweer in Italië zijn in een week tijd 30 doden gevallen. Dit weekende kwamen 12 mensen om het leven op Sicilië. Zo verdronken 9 mensen die in een huis werden verrast door het water. Er zijn in Italië naar schatting 14 miljoen bomen omgevallen. In het noorden van het land is het Valsaicera-bos getroffen, het zogenoemde vioolbos. Daar staan rode sparren in die worden gebruikt om snaarinstrumenten mee te maken, zoals Stradivarius-violen. Het duurt tussen de 180 en 200 jaar voordat nieuwe bomen daar geschikt zijn om te verwerken tot instrumenten. Het aantal weginspecteurs dat boetes mag uitdelen wordt verdubbeld naar 100. Dat zei minister van Nieuwenhuizen in het programma WNL op zondag. De weginspecteurs, die in dienst zijn van Rijkswaterstaat... hebben een opsporingsbevoegdheid. Dan mogen ze bijvoorbeeld ingrijpen als mensen een rood kruis negeren... of op de vluchtstrook parkeren. Minister van Nieuwenhuizen zegt dat zulk gedrag leidt tot files... en gevaarlijke situaties. In de zaak rond de vermiste tiener Willeke Drost uit Drenthe... hebben twee mannen actie geëist van de politie. Ze zeggen dat als er niet voor vrijdag gegraven wordt... op een verdachte plek in Koekangen, ze dat zelf gaan doen. Willeke Dorst uit Koekangen verdween in 1992 spoorloos. Een jaar geleden sloegen speurhanden aan op een plek vlakbij de boerderij van de pleegouders van het meisje. Dat werd gemeld bij de politie, maar er kwam geen nieuw onderzoek. Deze week werd al een buurtinitiatief op touw gezet om middels een petitie ervoor te zorgen dat er gegraven wordt. In de Amerikaanse staat Texas heeft een record aantal mensen vroegtijdig gestemd voor de tussentijdse congresverkiezingen. Het aantal vroege stemmers ligt op ruim 4,5 miljoen. Ook in andere staten ligt de opkomst veel hoger dan bij vorige verkiezingen. Het is in een aantal staten mogelijk om al voor de officiële verkiezingsdag komende dinsdag te stemmen. Het weer, veel zon en droog vanmiddag. In het oosten wat meer bewolking.